aan de Zuiderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee. Daar waar die molens draaien in hun forse trek ik naar vreemde stranden en doorkruis ik alle landen. Jou vergeten doe ik niet. Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee. En waar de volden bloeien in hun schoonste pracht. Ik hou van Holland, met je bossen en